Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Ibiza is vorige maand een Nederlander overleden die paddengif had ingenomen, schrijft het AD. Het gaat om een bepaald stofje dat de Colorado-pad aanmaakt en daar kun je van trippen. Het zou een beetje lijken op LSD, maar het is dus ook erg giftig. Het lichaam van de man werd volgens de krant gevonden in een bos bij een strandresort. Het is niet duidelijk of hij het gif bewust heeft ingenomen of dat de man er niet van wist. Volgens Spaanse media waren er verder geen andere mensen bij hem. En wie last heeft van hooikoorts kan vanaf volgende week maar beter binnen blijven... want er worden flink wat pollen in de lucht verwacht. Wie er alles van weet is Geertje. Zij heeft al jaren last van extreme hooikoortsklachten, net als haar zoon. Het is een beperking, hè? het eh, gaat nooit over... Ik kan alleen leren om er beter mee om te gaan. mijn zoon heeft ook hooikoorts en astma, precies hetzelfde als ik. En daar hebben we hem pollen genoemd. Daar hebben we dus van tevoren niet over nagedacht. Maar deze arme jongen is allergisch voor zichzelf. Pollen? Ja. Het worden pittige weken voor Geertje en Pollen, want waarschijnlijk zijn er tot begin juli heel veel pollen in de lucht. Adidas gaat toch de schoenen van Kanye West verkopen. Eind oktober verbrak het sportmerk de samenwerking met de Amerikaanse rapper... nadat hij, op social media antisemitische berichten had geplaatst. Het kostte Adidas honderden miljoenen euro's, maar nu gaan ze toch weer samenwerken. De opbrengst van de sneakers gaat naar een organisatie die racisme bestrijdt. En het Star Wars Hotel van Disney in Florida sluit in september voor goed zijn deuren. Volgens Disney is het een zakelijke overweging, maar het was geen geheim dat er veel minder gasten kwamen dan gehoopt. Anderhalf jaar geleden ging het hotel open en een overnachting kostte een paar duizend dollar. Voor dat geld kregen gasten de ultieme Star Wars ervaring. Ze kunnen licht zwaard trainingen volgen en het personeel is verkleed als aliens. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 7.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 Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. See it in the club. came out from the dark It's only timing and time can run away Oh, all this hiding will never numb the pain Cause only crying will take the tears away So don't fall apart better gets better So many questions but you don't wanna ask Cause all the answers they never seem to last You know your future don't have to be your past So don't fall apart And every time it starts ahora comprendo. lekker, doe lekker. Want ik ga doe lekker, to lekker, doe lekker. Ik ga tanto lekker, dan doe lekker. lekker, doe lekker, dan doe lekker. Ik ga dan tanto lekker, dan tanto lekker, tanto lekker. ik ga tanto lekker, dan tanto lekker, dan tanto lekker. Ik ga dan lekker, tanto lekker, dan lekker. ik ga lekker, tanto lekker, lekker. the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. in the jungle it is in the jungle it's a funny cat I'm do deficit disorder. cassette recorder. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. say I gotta do again, minute to minute. I feel like I'm in the movie momentum, but I don't have a pen. Wait a minute, hey, hey, this the type of beat that make the ghetto girls play. Take a hit of haze, listen to Dre, and when she seen Fiend, man, you know she couldn't hate that ghetto P and that ghetto cash. My ghetto eyes on her ghetto ass. You probably wanna know what planet we on. Can't help if I see everything in neon. I know that we have lost it. My mom keep telling me that I should stop it. See what I like and I'm gon' cop it. It hit a new high, shit, I'm gon' top it. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women high, I dip and dive, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to cloudline headaches, is it anxious if I'm driving in that SUV? ADD takes over me, cruise control, lanes full power, so the dogs can play with no powder. Pull up to another dinner party Who's a novel body, pretty and creepy princesses Terrifying special sheets Schizophrenic, pathogenic, psychogenic Hallucinogenic, photogenic, authentic, intelligent Manic, depressive, regressive, psycho, obsessive, possessive Attention deficit disorder, hair and head cassette recorder Banger. Banger.